Dielke Teerstra met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel heeft in en Poetin legde zijn krans bij het graf van de onbekende soldaat. Bij de ceremonie werden het Duitse en het Russische volkslied gespeeld. Na afloop gingen Merkel en Poetin naar het Kremlin voor overleg. Ze spraken onder meer over de verslechterde relatie tussen de landen en het conflict in Oekraïne. Poetin zei na afloop dat de twee landen ondanks beledigingen en verbittering de weg van verzoening zijn ingeslagen. Hij noemde Duitsland een partner en vriend van Rusland. In Macedonië hebben de gevechten tussen de politie en zwaar bewapende mannen aan 22 mensen het leven gekost. Onder hen zijn acht politieagenten. De gevechten in het noorden van het land begonnen gisteren toen gewapende mannen de politie aanvielen. Waarschijnlijk waren de aanvallers etnische Albanezen. Vanochtend werd in Macedonië nog steeds gevochten. In het noorden van Zwitserland zijn gisteravond vijf doden gevallen bij een schietpartij. De politie gaat uit van een familiemoord. Een man van 36 schoot eerst zijn schoonouders en zwager dood. Vervolgens vermoordde hij een buurman en daarna pleegde hij zelfmoord. Excelsior speelt ook volgend seizoen in de eredivisie. De club speelde met 2-2 gelijk tegen Utrecht. Daardoor gaan NAC Breda en Go Ahead Eagles de na-competitie in. NAC verloor in Alkmaar in de slotfase van AZ. En Go Ahead speelde met 1-1 gelijk tegen Heerenveen. AZ is met Feyenoord en Vitesse nog steeds in de race om de derde plaats. Die twee clubs spelen morgenavond tegen elkaar. Nico Rosberg heeft de Grand Prix van Spanje gewonnen. De Mercedes-coureur eindigde op het circuit van Barcelona voor Lewis Hamilton. Sebastian Vettel werd derde. Max Verstappen eindigde op de elfde plaats. Dan nog het weer. Het is droog en op de meeste plaatsen zonnig bij 15 tot 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 10. Morgen loopt de temperatuur flink op naar 18 tot 26 graden. Het is dan ook vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Knopend Muidenberg 2 kilometer file.